CNN meldt dat de moeder van de aanslagpleger in El Paso... enkele weken voor de aanslag de politie belde over haar zoon. Volgens CNN zocht de vrouw contact om haar zorgen te uiten... over het grote wapen dat hij in bezit had. De politie vertelde haar dat het legaal is om dat wapen te hebben. De verdenking van ebola bij een vrouw in het Maastadziekenhuis in Rotterdam blijkt loos alarm. De vrouw die onlangs in Congo was, had symptomen van de zeer besmettelijke ziekte. In de huisartsenpost waren op dat moment 31 mensen. Ze werden uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Na onderzoek bleek dat de vrouw geen ebola had en werd het Rotterdamse ziekenhuis weer vrijgegeven. De Verenigde Naties maken zich zorgen over maatregelen die India in de deelstaat Kashmir heeft genomen. De speciale status van de deelstaat is ingetrokken en om protest te voorkomen zijn politiek leiders opgepakt, zijn internet en telefonie platgelegd en zijn samenscholingen verboden. Een woordvoerder van de VN zegt dat schendingen van mensenrechten zullen verergeren door de maatregel. Ook sluit de VN buitengerechtelijke executies niet uit. Het Sint-Elisabeth Hospitaal op Curaçao zit in grote financiële problemen. Het ziekenhuis heeft een schuld van 27 miljoen euro. Hierdoor kunnen geen medicijnen en medische materialen meer worden ingekocht. Artsen klagen dat ze geen verantwoorde zorg meer kunnen leveren... en ze luiden de noodklok. De Inspectie voor Volksgezondheid heeft het Curaçaose ziekenhuis... inmiddels onder verscherpt toezicht geplaatst. Het weer nog geregeld zon. In het noorden en oosten mogelijk een bui. En het wordt 21 graden aan zee tot 25 in Limburg.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 ergens uit vorige eeuw. Goedemorgen, Zandvoort. Mijn naam is Ger Loogman en uh, ik breng je naar 10 uur. Het is 6 eh, over 8, 7 over 8 bij de Sneakersalonne. En dit waren de Rolling maar dat zei ik al. Ik vind het leuk, ik hoop het op. ook. Eh, we gaan Dit is Colin Blundstone en Wonderful. Goedemorgen. Of the runway, light Shine coming on the night flight from out the sky. nogmaals. Hoop dat je een beetje lekker uit je bent ben gekomen. Het wordt eh, redelijk weer vandaag. Met eh, vanmiddag 21 eh, tot 25 graden. En ja, het is prima zomerweer. Het wordt prachtig fietsweer. Perfect wandelweer. Ontzettend goed attractieparken weer. Het is bijzonder lekker vissenweer En golvenweer. kan je ook. Kan je weer golvenweer? Dus ja, het is, het is alles, alles, alles prima. Niks aan de hand kalm zeetje zeggen we dan. Goedemorgen allemaal en uh, gaan weer eens eh, wat fijne muziek draaien. Dit is Chris Isaac. En Wicked Games. Bij ZFM. I knew Isaac, zo heet hij helemaal. En hij, eh, deze plaat komt uit 19, 1989 eh, alweer. En eh, Chris is niet alleen zanger, maar ook nog een, een, een acteur af en toe. En nou ja, dit zijn zijn grote hits geweest. Ehm, ben je vandaag jarig, van harte gefeliciteerd. En eh, in, de, in de sterren staat dat eh, als je vrijgezel bent... dan zul je andere zaken waarde gaan hechten dan op het terrein van de liefde. En bent u iemand die voor liefde op het eerste gezicht gaat... dan is uw aard en uw verlangen eh, zijn de afgelopen zeven jaar steeds sterker geworden. En het heeft niet altijd tot succes geleid, maar dat gaat nu veranderen. Dan weet je dat, dan kan je alvast een beetje invetten. Want eh, ja, dat zijn van die dingen, die zijn niet geheel uh, onbelangrijk. Kate Bush bij ZFM. Kate Bush, weet u nog. Met die prachtige clip met uh, Donald Sutherland erin. En eh, ja, was echt, eh, dat was echt iets om naar uit te kijken toen. En nu zijn we al wat meer gewend wat, wat clips betreft. Maar toen was dit wel een, een heel mooi ding. En nou ja, verder, verder, verder gaat het wel goed. En met u? Lekker wakker geworden? Zo? In... ging bijna goed. Ja, But a nice girl wouldn't tell you what you should do. Oh, listen, boy, I'm sure that you think you got it all under control. You don't want somebody telling you the way to stay in someone's soul. You're a big boy now and you'll never let her go. But that's just the kind of thing she ought to know. reason to accept that you're for real. Tell her about it. Tell her all your crazy dreams. Let her know you need her.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 Tell her about it, tell her everything you feel. Give her every reason to accept that you're for real. her, let her know how much Joel, Tell Her About It. Leuke plaat, leuke plaat. En, eh, maar we draaien hier alleen maar leuke platen in, eh, in, bij ZFM. En, eh, maar ja, dat wisten jullie al. Zo ook deze van de Beach Boys uit de 60 jaren. Prachtige muziek. De Beach Boys uit eh, Amerika. En eh, nou, dat was, eh, dat was wat toen, hè? Met de Beach Boys en de Beatles. Die hebben eigenlijk heel erg tegen elkaar aan lopen, lopen concurreren in die tijd. En John Lennon van de, van de Beatles heeft altijd een soort van... Ehm, ja, een voorbeeldfunctie gezien in de Beach Boys. En ja, dat was, wel, dat was wel wat. En over, nu we het toch over de Beatles hebben... when I'm 64. that's full smoke. When I get older, losing my head many years from now. Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? for more. Ja, dat was eh, de Beatles. Dat waren de Beatles. En eh, eh, gezongen door Paul McCartney, dit nummer. Paul McCartney is inmiddels geloof ik 4 of 75. Treedt nog steeds op. Die man is weergaloos. En ja, dat is alleen maar... Dat is alleen maar de handen voor op elkaar te krijgen. En ze, ze, waren actief tussen 1960 en 1970. En ze worden algemeen beschouwd als de meest invloedrijke band uit de geschiedenis van de popmuziek. Goedemorgen. En eh, ja, dat zijn, eh, dat zijn van die mooie dingen uit de geschiedenis van de popmuziek. En zij hoort er ook wel een beetje bij. Ilse de Lange. Want ze kan ook wel wat hoor. ZFM, goedemorgen. Je luistert naar Gerlo Oogman. En het is half negen. It's the loneliest sound. that I've heard. How can we find for curse. de Lange bij ZFM en eh, We Don't Talk. Leuke plaat. Ehm, Groningen heeft het mooiste station van Nederland, is eh, uitgeroepen. En eh, ja, ik ben het er wel een beetje mee eens, maar niet helemaal. Want het station van Zandvoort is natuurlijk ook prachtig. En die is in nee, 1889 geopend. toen heette het Zandvoortdorp. En in 1908 werd de spoorlijn verlegd waardoor het station iets verder van het strand komt te liggen... en tegelijkertijd dichter bij het dorp. En het station is ook de reden dat het circuit is gebouwd. Want eh, de burgemeester toen, Van Alphen, die wilde een, eh, die wilde een circuit hebben... Eh, en die dacht van nou, als wij in Zandvoort nou een circuit doen... dan kunnen de mensen daar makkelijk komen met de trein. Want vroeger was het natuurlijk wat lastiger om allemaal met de auto te komen. Want niemand had een auto natuurlijk. Dus dat is een beetje de reden van ja, van het gegeven van, eh, de, de, de, van, de, van het circuit. Heb ik vernomen hoor. Ik bedoel, als ik lieg, dan lieg ik in commissie. Maar eh, dan weet je dat. ZFM, goedemorgen. En dit is het eigenlijk wel een beetje vandaag. Een perfect day. Prachtig weer, prima, beetje bewolkt, maar wel lekker.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 En ehm, wist je dat augustus, de traditionele wespenmaand... wel heel erg druk zou kunnen worden wat betreft de wespen. de bestrijdingsbrigade, een landelijk bedrijf op het gebied van on, ongediertebestrijding... die halen 200 wespen per dag weg. En eh, vorig jaar waren het er maar 130. Eh, dus eh, ja, de, de, de brigade schrijft het toe aan de extreem warme en droge zomersoeperij en afgelopen zachte winter. Nou, dat zal wel een, een, lekker, een gegeven worden, denk ik. Want als, je, als je al die wespen... ja, wat zegt u? Nou, vooruit maar. Dus ik zou een uh, eh, wespen, uh, eh, een wespen eh, spuitbusje kopen. Dit is Madonna. ZFM. En misschien nog half negen. Goedemorgen. niet misgaan hoor vanochtend. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Dit is ZFM, goedemorgen. Kort voor negen. Als je op negen uur eh, op, je, op je werk moet zijn... Mooi opschieten. Bill Collins. you coming? Collins, ZFM. Goedemorgen, donderdagmorgen. En het is, eh, het is een mooie dag. Het zal, het, zal, het zal een mooie dag worden. En eh, ik zie hier in het parool staan eh, dat de horende Adviescommissie van de provincie Noord-Holland... kritiek heeft uitgebracht op de afgegeven vergunning van de helikoptervluchten... vanaf het circuit van Zandvoort. Dat, is dus, dus, dat heeft te maken met het natuurreservaat wat beschermd is... en de zeldzame diersoorten. En eh, ja, omwille van het behoud van de dieren, in het bijzonder de broedvogels... adviseert de commissie dat nader onderzoek moet worden gedaan natuurlijk... Eh, naar de schade die de helikoptervluchten eh, kunnen veroorzaken. Maar volgens mij zijn er ook heel veel vliegtuigen die hier over Zandvoort vliegen. Is dat, dat geldt waarschijnlijk niet. Dat geldt waarschijnlijk niet. Ja, daar was die. Fleetwood Mac. Uit de 70, ja, eind 70 jaar. en The Chain. ZFM. De Chain van Fleetwood Mac eh, bij ZFM. En eh, heb je nog eh, gekeken afgelopen zondag naar de Grand Prix van, van, van, van Hongarije? Ja, dat was wat, hè. Die Max. Wat een held is die gozer. Nou, dat zal wat gaan worden hoor in mei als, dat, als, het, hele, als het hele circus deze kant op komt. Dan, dan kunnen we echt, dan gaan we lachen en dan gaan we genieten en dan gaan we bijzondere dingen meemaken, ben ik bang. ZFM. 7 voor half. 7 voor 8, sorry. Dit is uh, eh, R.E.M. Rapid Eye Movement. En Man on the Moon. Martin Luther in the game of life. Yeah, yeah, yeah, yeah. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah. Monopoly twin. chest. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. this one Eh, goedemorgen allemaal. Eh, ik eh, las een stukje over een, een, een woonboot in Amsterdam. En prachtig ding. er zit alleen geen toilet in en er zit geen keuken in. en ze vragen er 7 ton voor. Het is ongekend wat daar allemaal gebeurt. voor 50 vierkante meter. 675.000 euro, exclusief lichtgeld van 338 euro. Nou, dan is er wel wat aan de hand met je, denk ik. Want dan, ja, dan dan heb je wel een woonboot, maar eh, ja, wat moet je poepen? Hè? Waar, waar gebeurt dat? Even kijken hoor, of ik dit goed doe. Dames en heren. Nee, dit gaat niet goed. In the picture with me. We krijgen zo het nieuws. En we krijgen de verkeersinformatie. Maar eerst krijgen we een stukje Dolly Parton. Just someone I wish to spend some time with.